uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de VS is ophef ontstaan over een vliegtuig... dat de koninklijke familie in Qatar cadeau wil doen aan president Trump. Het is nog niet officieel, maar Amerikaanse media schrijven... dat de regering het geschenk wil aannemen. De Boeing met een waarde van 400 miljoen dollar... zou moeten dienen als Air Force One, het dienstvliegtuig van de president. Of Qatar er iets voor terugkrijgt is niet bekend. Democraten in de VS noemen het cadeau onethisch en mogelijk ongrondwettelijk. Trump brengt komende week een bezoek aan Qatar. Basisscholen in Amsterdam willen op termijn alleen nog gebruik gaan maken van leraren in vaste dienst. Nu wordt nog zo'n 5 tot 10 procent extern ingehuurd, maar dat kost veel geld. Ook is het volgens de scholen niet goed voor de onderwijskwaliteit. Door het lerarentekort zijn scholen al jaren aangewezen op externe leerkrachten om de roosters rond te krijgen. Hamas en de VS zijn het eens geworden over de vrijlating van een Amerikaanse gijzelaar. Dat heeft president Trump bevestigd. Eerder zei Hamas al de gijzelaar te willen vrijlaten. Het gaat om de Israëlisch-Amerikaanse Idan Alexander. Hij diende in het Israëlische leger toen hij op 7 oktober 2023 werd gegijzeld. Wanneer hij vrijkomt is nog niet duidelijk. Volgens Hamas en de VS is de vrijlating bedoeld om de onderhandelingen over een staakt het vuren met Israël weer op te starten. De gesprekken liggen sinds maart stil. In de kelder van het Argentijnse Hoge Rechtshof zijn 83 dozen gevonden met nazi Die werden tijdens de Tweede Wereldoorlog in beslag genomen. Het gaat om propaganda en notitieboeken van de partij van Hitler. Argentinië was tijdens de oorlog neutraal. Mogelijk was het materiaal bedoeld om de nazi-ideologie te verspreiden. Het weer. Het is helder bij een graad of 10. Overdag wordt het net als gisteren zonnig en droog bij 20 tot 25 graden.